Amber met het NOS-journaal. De Griekse prinsen van Europa. In de uitgelekte plannen staat dat onder meer restaurants, hotels en vervoerbedrijven meer belasting moeten gaan betalen. Ook is Griekenland van plan flink tekorten op de pensioenen en defensie. Met de nieuwe plannen hoopt het land in ieder geval 50 miljard aan noodsteun te krijgen. Komende dag moet het Griekse parlement nog beslissen of het akkoord gaat met het voorstel van Tsipras. Rotterdam gaat zijn uitgaven online zetten. De gemeenteraad is akkoord met een motie van D66 die dat mogelijk maakt, meldt het ANP. Het gaat om alle uitgaven, dus ook om kleinere kostenposten... zoals de declaraties van raadsleden. Wie nu inzage wil in de gemeentelijke geldstromen... moet daar vaak een formeel verzoek voor doen. Zo'n procedure kan weken of maanden duren. Volgend jaar worden de uitgaven van enkele gemeentelijke afdelingen in Rotterdam al online gezet. Daarna zal de rest van de organisatie volgen. In Jemen is de afgesproken wapenstilstand van kracht geworden. Het bestand moet tot het eind van de ramadan duren... en is bedoeld om hulpgoederen naar de noodlijdende bevolking te kunnen brengen. Saudi-Arabië en een aantal bondgenoten bombarderen al maanden de Houthi-rebellen... die delen van Jemen in handen hebben. De Saoedische coalitie heeft beloofd dat de hulpgoederen nu tijdelijk mogen worden doorgevoerd. Hackers hebben van ruim 21 miljoen Amerikanen de SOFI-nummers buitgemaakt. In het afgelopen half jaar is twee keer ingebroken op een systeem van de federale overheid. De hackers kregen ook persoonlijke gegevens in handen van miljoenen ambtenaren en hun familie. Bijvoorbeeld over verslavingen en wetsovertredingen. De VS denkt dat China erachter zit, maar dat land ontkent het. Het weer wordt koud met minimaal tussen 5 en 10 graden.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 track, but I know that this love was never easy. But something's faded inside of your heart, so you're crusading to tear us apart. It's clear now, I know you're gonna leave me. So disappear now, I won't get it.